12 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Thailand maakt zich op voor mogelijk de zwaarste storm in 30 jaar. De storm bereikt morgen de oostkust. Duizenden toeristen hebben een veilig heenkomen gezocht... maar zijn er veel achtergebleven op bekende vakantieeilanden. De ANWB Alarmcentrale heeft tot tientallen meldingen gekregen van Nederlanders. Op de eerste zittingsdag van het nieuwe Amerikaanse Huis van Afgevaardigden... is Nancy Pelosi gekozen tot voorzitter. De 78-jarige democrate uit Californië was van 2007 tot 2011... ook al Speaker of the House. De democraten kregen de meerderheid in het huis... door de tussentijdse verkiezingen in november. Sindsdien is het huis ook diverser dan ooit. Zo zitten voor het eerst moslima's en inheemse Amerikaanse vrouwen... in de democratische fractie en ook de eerste openlijk homoseksuele man. Zo'n 30.000 huishoudens in Zweden zitten waarschijnlijk nog een week zonder stroom... na de zware storm die dinsdagnacht over Scandinavië trok. In het kustgebied bij Stockholm en Uppsala zijn elektriciteitsmasten omgevallen of geknakt... doordat er bomen op zijn gevallen. Het herstel is lastig, onder meer vanwege de duisternis in Zweden in dit jaargetij. In Japan zijn 252 handgeschreven gedichten ontdekt... van de vroegere keizer Hirohito. Hij heeft ze waarschijnlijk geschreven in de laatste jaren voor zijn dood. De vondst is een paar dagen voor zijn 30ste sterfdag naar buiten gebracht... door een Japanse krant. Terugkerend thema in de gedichten van Hirohito is de schaamte over de rol van Japan in de Tweede Wereldoorlog. In Vlijmen is darter Michael van Gerwen gehuldigd. Hij veroverde op nieuwjaarsdag zijn derde wereldtitel. Op het plein in zijn Brabantse woonplaats werd van Gerwen toegejuicht door duizenden fans. Veel mensen hadden iets groens aan, omdat dat de kleur is van Mighty Mike, de bijnaam van van Gerwen. Het weer vannacht wisselend bewolkt en vrijwel droog. Tijdens opklaringen lichte vorst. Morgen is het bewolkt en in het oosten is er dan ook kans op wat regen. In Zeeland soms wat zon. Het wordt 4 tot 7 graden. Het weekend is wisselvallig bij een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Ho, ho, ho. Dit is kerst met ZFM. Met men nu. Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1314 hier op CFM Zandvoort. En we gaan nog een uurtje nieuwe muziek voor je draaien. Eh, de playlist kan je vinden op peacefulradio.info. En eh, we gaan beginnen met een album, een, redelijk nieuw album. En dat heet, eh, in, even kijken, Music from the Heart. En het is Emotional and Healing Piano. Dat is de subtitel. Lisa Zwertlo, die hier gaat een stukje voor ons spelen. Zij is een van de artiesten die op deze, dit album speelt, meedoet. Daarna een uh, Karunesh, een van de ja, dat was in, in de tijd van 2005 was dat een, de, een van de weinige artiesten die wat meer ritmuziek bracht. Eh, World Music werd het destijds als gekwalificeerd door Oriane Music. En dit album heet Global Village. Nou, dat allemaal hier op CFM Zandvoort. Ik zeg, eh, ga lekker zitten en ontspan. En eens even kijken of Lisa er ook klaar voor is.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 ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen